De ontploffing veroorzaakte enorme schade aan auto's en gebouwen. Drie mensen raakten licht gewond. Bij de camper zijn ook menselijke resten gevonden is nog onduidelijk van wie die zijn. De politie heeft meer dan 500 tips binnengekregen over de explosie in Nashville. Bij een woningbrand in Munnekezijl in Friesland is de bewoonster van het huis om het leven gekomen. Dat meldt de politie. De vrouw van 70 werd door hulpdiensten uit het pand gehaald, maar ze kon niet worden gered. De oorzaak van de brand is niet bekend. In het noordoosten van Nigeria zijn zo'n 40 houthakkers ontvoerd... en drie anderen om het leven gebracht, meldt het Franse persbureau AFP. De mannen kwamen donderdagavond niet meer terug uit de bossen. Bij zoektocht werden diep in het bos de lichamen van drie houthakkers gevonden. Het lijkt erop dat ze zijn doodgeschoten toen ze wilden vluchten. De rest is nog altijd spoorloos. Vermoedelijk zit de islamitische terreurbeweging Boko Haram achter de ontvoering. In veel Europese landen wordt de komende dag begonnen met vaccineren tegen het coronavirus. In Duitsland is een dag eerder dan gepland de campagne al van start gegaan. Een vrouw van 101 in een verzorgingshuis kreeg de inenting als eerste. Daarna de andere bewoners en ook de verzorgenden kregen de prik. Ook Hongarije is al begonnen. Daar werden dokters en medewerkers in de gezondheidszorg als eerste ingeënt. In Slowakije werd als eerste een lid van de Slovaakse pandemiecommissie gevaccineerd. Nederland begint op 8 januari met inenten. Het weer vannacht veel wind, aan zee stormachtig. De temperatuur ligt rond de 5 graden.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 We're all scared to fly, still we try. Learn to be brave, see the other side. Won't you lead me there? Have no fear. Close your eyes, find paradise, paradise, paradise close your eyes, find paradise, paradise, paradise. Close your eyes, find para.